En in de stad Groningen reed een automobilist tegen een boom en overleed. Sinds halverwege de middag ijzelt het in het noorden, waardoor snelwegen en provinciale wegen spekglad kunnen zijn. De politie is er nog steeds niet in geslaagd bij alle bestanden te komen op de computer van Robert M., de hoofdverdachte in de Amsterdamse misbruikzaak. M wordt verdacht van het misbruik van tientallen kinderen en van het bezit en verspreiden van kinderporno. Bij de bekendmaking van zijn arrestatie werd al gezegd dat Robert M.'s computer zeer goed was beveiligd. Vandaag werd bekend dat het voorarrest van de medeverdachten is verlengd met 30 en 60 dagen. En eerder was al bekendgemaakt dat Robert M. zelf 90 dagen langer blijft vastzitten. In Dordrecht zijn 350 mensen geëvacueerd in verband met een bommelding. Op de parkeerplaats van een paar kantoorpanden werd een verdacht pakje gevonden... nadat iemand in een sms'je had gewaarschuwd voor een aanslag. De autoriteiten besloten na de fonds de gebouwen te ontruimen. In een daarvan zit de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid. Mogelijk heeft de bommelding met die dienst te maken. Dit jaar ontvingen enkele milieuambtenaren kogelbrieven. Tot nu toe is dit jaar 80.000 kilo illegaal vuurwerk onderschept. Het is een stuk minder dan vorig jaar. Toen werd bijna 250.000 kilo in beslag genomen. Volgens het Openbaar Ministerie is er minder in beslag genomen omdat er strenger wordt opgetreden tegen de import van verboden vuurwerk. Vanwege de toegenomen wereldwijde terreurdreiging wordt de bewaking van Nederlandse havens opgevoerd. De marine heeft vanaf 1 januari permanent twee duikpelotons paraat die eventuele bommen onschadelijk kunnen maken. Bij een verhoogde terreurdreiging kunnen ze zo twee havens tegelijk bewaken.